Ook in het midden van de Gazastrook werden meerdere aanvallen uitgevoerd. Hierbij zouden meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Opnieuw zijn in de Servische hoofdstad Belgrado duizenden mensen de straat op gegaan... om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag van 17 december. Dat gebeurde eergisteren ook al, toen zijn 38 mensen aangehouden. De verkiezingen zijn gewonnen door de partij van president Vucic... maar verkiezingswaarnemers hebben ongeregeldheden gerapporteerd tijdens het stemmen. Hoogwater zorgde op steeds meer plekken in Nederland voor overlast... In Overijssel is het buurtschap Voortmond onbereikbaar geworden... doordat er enig, de enige toegangsweg is ondergelopen. De gemeente zet daarom een pontje in. Een restaurant in Kaatsheuvel stond vanmiddag blank nadat een gemaal was stilgevallen. Daardoor liep rioolwater via de toiletten de eetzaal binnen. En in het Brabantse Kromvoort stond een recreatiepark deels onder water. In de Grote Rivieren is de piek van het hoogwater nog niet bereikt... De verwachting is dat het water in de Rijn, Waal en IJssel tijdens de feestdagen nog 2 meter stijgt tot 3,5 tot 4 meter boven normaal. Ook in Duitsland zijn op meerdere plekken problemen door het hoogwater. Het dorp Windehausen in het midden van Duitsland is geëvacueerd vanwege overstromingsgevaar. Ruim 500 dorpelingen zijn elders opgevangen. ook Hamburg zet zich schrap voor een snelle stijging van rivier de Elbe... die midden door de stad loopt. Het weer, het regent op veel plekken.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 I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. And what was in those ships? All three on Christmas Day, on Christmas Day. And what was in those ships? All three on Christmas Day in the morning. On Christmas the Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. Christmas Day in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day.